uur. Citydijkers met het NOS-journaal. Zo'n 40 bemanningsleden van het donderdag gezonken Russische oorlogsschip Moskva zijn om het leven gekomen. Nog eens vele anderen zouden gewond zijn geraakt, meldt de Russische krant Novaya Gazeta Europe. Het oorlogsschip zonk donderdag in de Zwarte Zee. De krant baseert zich op de moeder van de militair die dat wel overleefde. Die militair zou ook hebben gezegd dat het vlaggenschip was geraakt door drie raketten... die vanaf Oekraïns grondgebied waren gelanceerd. Rusland heeft dat altijd ontkend en zegt dat een brand aan boord de oorzaak was... waardoor munitie vervolgens ontplofte. Rusland heeft ook nog niets naar buiten gebracht over slachtoffers. Volgens Oekraïne gaan de Russische raketaanvallen op de stad Mariupol door. Vooral het havengebied en een grote staalfabriek zouden worden gebombardeerd. Op het fabrieksterrein zouden de laatste overgebleven Oekraïense militairen zitten. Zij zullen de stad tot het einde verdedigen, zegt Oekraïne. De regering dreigt een einde te maken aan de vredesonderhandelingen met Rusland... als de Russen de stad innemen. Het Franse OM onderzoekt een rapport over fraudebeschuldigingen... aan het adres van presidentskandidaat Marine Le Pen. Tienduizenden euro's die ze kregen in haar tijd als Europarlementariër... zouden zijn uitgegeven aan bijeenkomsten van haar eigen partij. Le Pen ontkent. Het rapport komt op een gevoelig moment. Volgende week is de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. En bij een kwekerij in Roelevarensveen in Zuid-Holland is een grote brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden gevallen, maar er komt volgens de brandweer wel veel rook bij vrij. De rook is in de wijde omgeving van Roelevarensveen te zien. Meerdere woningen in de buurt van het bedrijf zijn om die reden ook ontruimd.